Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag gaan de eerste prikken tegen het apenpokkenvirus de arm in. Als eerst zijn mannen die ook het HIV-prep-medicijn slikken aan de beurt. Deze hoogleraar denkt dat er een hoop mensen komen opdagen voor de prik. Ik heb daar hele goede verwachtingen op. Dat, eh, en dat merken we ook aan de berichten die eh, mensen uit, eh, die we kennen, die ons bereiken. Dat die staan te trappelen om te worden gevaccineerd. En dat is ook wat je ziet in andere landen, zoals bijvoorbeeld in New York dat mensen er echt voor in de rij staan. Voor zover bekend zijn er in Nederland nu meer dan 700 mensen besmet met het apenpokkenvirus. In Frankrijk overweegt een van de grootste supermarktketens komende winter eerder dicht te gaan om energie te besparen. Als Rusland besluit de gaskraan dicht te draaien, kunnen er wel eens grote tekorten komen. Ondernemers in Frankrijk gaan daarom sowieso al de verwarming lager zetten en hun verlichte uithangborden direct uitschakelen als de winkel dicht gaat. In Zeeland hebben ze het lek gevonden in de waterleiding... waardoor er sinds gisteravond in verschillende gemeenten... op Walcheren en in Zuid-Beveland geen water meer uit de kraan komt. Het lek werd gevonden door een jongetje van vier... die stromend water in de tuin zag. Volgens deze verslaggever wordt het repareren nog best een klus. Ik begrijp ook dat hier een waterleiding zit die onder door de sloot gaat. Daar zit waarschijnlijk eh, eh, de breuk. Het zit op een hele lastige plek. Ze kunnen er hier heel moeilijk bij. In ieder geval gaan ze proberen om het water eruit eh, te halen. Mensen moeten voorlopig nog wel zuinig doen met water, dus even niet douchen als het niet nodig is. En in deze vakantieperiode worden er niet alleen hondjes of katten random gedumpt. Mensen blijken ook van hun hanen, vogels of zelfs slangen af te willen. En ja, waar belanden die dan? Nou, in ieder geval bij het dierenpark Almere Jungle. Daar zien ze de laatste tijd veel vaker dieren rondlopen die helemaal niet van hunzelf zijn. Bij ons in de winkel is ook gewoon een konijn. In één keer liep die daar. Ehm, we hebben eh, eh, over het hek zijn eh, hanen gegooid. Ehm, we hebben wel een slang gevonden. nou, ga zo maar door. Er werden onlangs ook al een paar schildpadden gedumpt. Het dierenpark roept mensen op hiermee te stoppen. Mocht je nou echt omhoog zitten en graag van je huisdier af willen... dan kan je via de site van Jungle Almere je dier aanmelden voor opvang. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met zon, maar ook wolken en hier en daar wat regen met mogelijk zelfs onweer. Het wordt tussen de 20 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Op de Afsterdijk, de A7, staat in beide richtingen bij Zand files van 4 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond.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 Geen beweging in te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen deze zomer. totaal waar aangebrand. Wat moet ik deze lange, lange zomer? Ik heb geen zin in lekker lang dan in de klas en uren zwerven door de stad zonder reden. En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? Toen we Zoals het moet zijn tussen jou en mij. En vanavond is de weg vrij. Voelt als on ik door de tijd reis. Nu komt er niets meer tussen jou en mij. Meer uit het oog dan uit het hart. En hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zestien zijn, ik kom eraan, dus hou mijn plek vrij. Ook al are lying. No, I can't deny it, but I know you can tell I'm excited.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 Een vlucht naar Turkije zou gisteravond vertrekken... maar gaat nu pas morgenochtend. Een deel heeft de nacht doorgebracht in een hotel. De GGD begint vandaag met het vaccineren tegen apenpokken. Als eerste zijn de mensen met HIV die het medicijn PrEP slikken aan de beurs. Er zijn genoeg vaccins beschikbaar voor zo'n 32.000 mensen. En voor gevluchte Oekraïners in Nederland begint de tijd te dringen. Als ze hier voorlopig willen blijven wonen en werken... hebben ze vanaf september een sticker in hun paspoort nodig. Maar de IND-locaties waar ze die sticker kunnen krijgen...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 estás, cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Waiting for you all year, complain, play Like a mess right here Do whatever, I like it weird, okay Let him disappear Say whatever you want to hear, just say jouw keuze ZFM.